PVV-leider Wilders sprak vanochtend van een nuancering van zijn eerdere standpunt. Hij wil nog steeds dat de AOW-leeftijd op 65 blijft, maar een kabinet met de PVV zal ik niet kapot laten gaan als het alternatief een coalitie is met de PvdA, zei hij vanochtend. Wilders wil een kabinet van VVD, CDA en PVV. Zo'n combinatie heeft een meerderheid van 76 zetels. Partijleider Rutte van de VVD, die gisteren de grootste partij werd, wilde niet te veel vooruitlopen op de coalitiebesprekingen. Dan bemoeilijk ik het proces succes, zei hij. Maar ik neem wel de enorme overwinning van de PVV waar, zei hij. De koningin begint vanavond haar eerste gesprekken. Ze praat dan met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State. De koers van het aandeel BP daalt al dagen achtereen. Beleggers willen van het aandeel af vanwege de olieramp in de Golf van Mexico. Het olieconcern moet waarschijnlijk ruim 1 miljard euro schadevergoeding betalen aan de Verenigde Staten. Inmiddels heeft BP ruim 40% van zijn beurswaarde verloren. De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen week nog eens 29 slachtoffers van de vliegramp in Tripoli naar Nederland overgebracht. In totaal zijn nu 66 Nederlanders gerepatrieerd. Vier Nederlandse slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Bij de vliegramp op 12 mei kwamen 103 passagiers en bemanningsleden om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Voor het eerst in 160 jaar worden Nederlanders niet meer langer. Volgens de landelijke groeistudie zijn mannen gemiddeld 1,83 meter en vrouwen 1,70 meter. Dat Nederlanders niet meer langer worden komt mogelijk door een ongezondere levensstijl. Het aantal kinderen met overgewicht is toegenomen, vooral onder Turkse en Marokkaanse kinderen. Ondanks de stagnatie van de groei zijn Nederlanders nog steeds het langste volk ter wereld. Het weer, van tijd tot tijd regen en nauwelijks zon. Het wordt van 18 graden op Texel tot 27 in Limburg. Later lokaal stevige buien met onweer.